Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De laatste Wagner-troepen rijden weg uit de buurt van Moskou. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Leden van het huurleger kwamen gisteren in opstand en reden richting Moskou omdat ze boos waren over hoe de oorlog verliep. Het liep met een sisser af, de Wagnergroep keerde uiteindelijk om en de leider krijgt nu geen straf van Poetin. In plaats daarvan krijgt hij onderdak bij een buurland Belarus. Maar daar hebben ze nog wel veel vragen over zijn komst, zegt mijn collega Gien. Ja, als je de oppositiemedia leest eh, zijn er toch wel veel zorgen over wat deze stap nu precies betekent. Welke rol krijgt hij in Belarus? Ik lees ook al veel reacties van mensen uit Belarus die zich heel zorgen maken dat wat dit voor de lange termijn gaat betekenen. Stel, die oorlog eindigt op een gegeven moment of Poetin wordt vervangen. En Prigozhin heeft daar een nieuwe machtsbasis opgebouwd. Met ook wel de, de, omgeving die hij met zich meebrengt. Wat betekent dat voor Belarus in de komende jaren? Ben je klant bij ING, dan ben je niet de enige die dubbele afschrijvingen ziet. Door een storing bij de bank zijn pinbetalingen die gistermiddag zijn gedaan... twee keer te zien in het rekeningoverzicht. Het geld wordt niet echt twee keer van je rekening afgeschreven... maar het lijkt wel zo in de app. ING zegt eraan te werken. Ze hebben de afgelopen tijd vaker last gehad van storingen. Bij een illegale rave op een militair oefenterrein in Gelderland waren vannacht zo'n 350 feestende mensen. Twee daarvan zijn opgepakt, één voor belediging en de ander voor het aanvallen van een agent. Vanochtend vroeg werd besloten om de rave te stoppen. Dat ging zonder problemen. Bezoekers die weggingen met de auto moesten blazen en schattige behaarde nelpaard. Zo ziet de winnaar van een Amerikaanse hondenwedstrijd eruit, volgens de jury. De eerste prijs gaat in die competitie niet naar de mooiste, maar naar de allerlelijkste hond. De Ugliest Dog in the World Contest. Wat doen er vrijwel alleen maar Amerikanen mee. De winnaar van dit jaar is Scooter, een Chinese gekuifde naakthond uit Arizona. Hij heeft wit pluishaar op zijn kop, heeft maar twee pootjes waar hij iets mee kan... en een scheve tong die altijd uit zijn bek hangt. Scooter, you're going to New the world's ugliest dog is Scooter. Congratulations. How do you feel, Scooter? Ja, daar kon de hond natuurlijk geen antwoord op geven. Hij wint 1600 dollar en mag naar een tv-show. Heb ik nog het weer voor je. Volop zomer, graadje of 30. En tot vanavond laat blijft het lekker. Vannacht trekken er wel buien over met in het noorden ook kans op onweer. Morgen wordt het bijna 8 graden kouder en dan afwisselend zonnig en bewolkt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij knooppunt Diemen gebeurde namelijk een ongeluk. Hou rekening met één afgesloten rijstrook en een kwartier vertraging. Verder nog altijd file op de N200 vanuit Haarlem naar Zandvoort.